Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Ahoy gaat samen met de organisatie van het I Love Urban Feest uitzoeken hoe het vannacht zo mis kon gaan. In de zaal werd iemand neergeschoten. Het gebeurde toen het feest op zijn einde liep, rond half vijf. Je hoort de politie. Al snel in Ahoy konden we een man aanhouden eh, als verdachte van dit, van dit schietincident. Nou, zijn rol wordt verder onderzocht. Dit onderzoek gaat nog even duren, maar we zijn vooral ook op zoek naar mensen die we nog niet hebben gesproken... maar die mogelijk wel meer kunnen vertellen over dit incident of die beelden hebben. Op de website van het feest staat dat iedereen streng wordt gefouilleerd... maar het is dus toch iemand gelukt om een wapen mee naar binnen te nemen. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het is onrustig in het West-Afrikaanse land Sierra Leone. Een gewapende groep heeft een aanval uitgevoerd in de hoofdstad. Inwoners moeten binnenblijven. Rebellen zouden vooral boos zijn over de afgelopen verkiezingen. Die zouden niet transparant zijn verlopen. De vrouw die vannacht dood is gevonden in een woning in Rijswijk is doodgeschoten. De vermoedelijke dader is een man van 49 met wie ze samenwoonde. Hij werd vlakbij het huis zwaar gewond gevonden. De man is naar het ziekenhuis gebracht en later zal hij verhoord worden. In New York is deze week een overvaller opgepakt op basis van zijn onderbroek. Hij had samen met drie andere mannen een winkel overvallen en daarna sloegen ze op de vlucht. Ze hadden maskers op, maar op camerabeelden was te zien dat bij een van de mannen een onderbroek in verschillende felle kleuren boven zijn broek uitstak. Nou, vervolgens vonden ze in de buurt een man zonder masker, maar wel dus met die vrouwelijke onderbroek aan. Ja, de twee andere overvallers zijn nog op de vlucht. Het weer, vanmiddag nog wat regen, maar vanavond grotendeels droog. Het is zo'n 7 graden.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 Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sint-Nicolaas. Die kan ik je wel vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man. Ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat. Die is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond toch altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond toch altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op daksten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond? Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was er nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was in de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijon kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht. Maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo.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 Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas op vrede overal. En een man die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. En een arreslee in de winterse kou. Maar aller, allerliefste wil ik jou. Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede mooie nieuwe pop van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond. Maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vluchtte het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop.